Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 150 reddingswerkers en militairen hebben de afgelopen dagen naar het ventje van Zeven gezocht. Omdat er wilde beren leven in het bos, werd voor het ergste gevreesd. De jongen werd voor straf achtergelaten in het bos door zijn ouders. Die zeiden eerst dat ze hem kwijt waren geraakt tijdens het zoeken naar eetbare planten... maar gaven later toe dat ze hem wilden straffen omdat hij stenen naar auto's had gegooid. De politie bekijkt of de ouders vervolgd kunnen worden voor het achterlaten van hun kind. 8% van de Nederlanders leeft zonder internet, blijkt uit onderzoek van het CBS. Wel zijn er meer mensen online dan vier jaar geleden. Toen was internet voor 10% van de Nederlanders nog onbekend terrein. Onder de mensen die geen internet gebruiken zijn vooral 75-plussers. Toch zijn er in die groep steeds meer ouderen die wel internetten... omdat ze dat al deden toen ze nog jonger waren. In de Amerikaanse staat Texas zijn drie militairen omgekomen toen een legervoertuig van de weg raakte en in een meer terecht kwam. Drie andere militairen raakten gewond, zes van hun collega's worden nog vermist. Het meer in Fort Hood was buiten zijn oevers getreden. Texas heeft al tijden last van overstromingen. De afgelopen maand is er op veel plekken een recordhoeveelheid regen gevallen. Amerikaanse slachtoffers van een internationale oplichtingszaak... hebben de afgelopen jaren voor meer dan 16 miljoen euro overgemaakt naar Nederlandse bedrijven. Die beheerden 300 postbussen waar opgelichte mensen geld naar overmaakten. In ruil daarvoor mochten de bedrijven een deel van het geld houden. De fraude kwam aan het licht na invallen van de Fiat. De slachtoffers zouden na het overmaken van geld zogenaamd een grote geldprijs winnen. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog bij minima rond 15 graden.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 是。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 ben mezelf niet ieder geval die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of geval die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet niet nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest.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 Text TV op kanaal 45.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 stay, stay, stay.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 106.9 ZFN